Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland zijn gisteravond weer politici aangevallen. Het gaat om twee gemeenteraadsleden van de radicaalrechtse partij Alternatief voor Duitsland, AFD. Ze werden met een stok geslagen voor een café en raakten daarbij licht gewond. De laatste tijd zijn er meer politici aangevallen in Duitsland, ook van andere partijen. Een paar weken geleden is al besloten om politici beter te beveiligen. Dat vertelt correspondent Giem Baldoek. Maar ja, dan denk je aan eh, lijsttrekkers, ministers, uh, ja, beeldbepalende gezichten. Maar het zijn juist die gemeenteraadsleden ehm, en vrijwilligers... die natuurlijk niet beschermd kunnen worden. Bondskanselier Scholz heeft deze week wel aangekondigd... dat hij hardere straffen wil invoeren voor geweld tegen politici... en ook verbod op messen en wapens wil uitbreiden. Maar dat zijn, ja, dat zijn kleine acties die hij kan doen... en ook iets voor de lange termijn. Eh, dat zal niet deze verkiezingscampagne van dit weekend nog veiligstellen. In Indonesië is het lichaam van een vrouw gevonden in de buik van een slang. De python is vijf meter lang en had de vrouw volgens een lokale ambtenaar in haar geheel opgeslokt. De vrouw was al een paar dagen vermist nadat ze naar een lokale markt was eh, gewandeld. Haar man ging samen met dorpsgenoten op zoek en vonden de python met een hele dikke buik in het struikgewas. Het gebeurt niet vaak dat mensen worden opgegeten door pythons. En deze week werd D-Day herdacht. Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de geallieerden via de stranden van Normandië Europa bevrijden van de nazi's. Een van de veteranen van die dag is inmiddels 100 jaar en maakte er een eh, bijzondere dag van. Hij trouwde in Normandië met zijn liefde van 96 jaar oud. It's not just for young people love, you know. <laughs> We get butterflies and we get a little action also. <laughs> Ja, het Amerikaanse stel gaf elkaar geheel toepasselijk in het Frans het ja-woord. Do you, Jenny, take her parents to be your lawfully wedded husband? Oui! Ja. Dan heb ik nog het weer voor je. Op veel plekken veel zon vanmiddag. In de loop van de middag komt er wel wat bewolking boven het noorden van het land.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 It isn't gonna happen van Zandvoort, op 106.9 CFM Michelle. Came with his madman position, aka man. Terrorizing the vision to listen. I'm hard like stone the hell with Shannon, the cannon. we am shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350.